Gestart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Zaandam is het on... Er zouden vechtpartijen zijn geweest waarna de politie de zaak ontruimde. Daarbij werden politiehonden ingezet. De 300 tot 400 Eritreërs verspreidden zich daarna over het centrum van Zaandam... in afwachting van de eerste treinen. Agenten uit de hele regio kwamen naar Zaandam om de rust te herstellen. Een politiewoordvoerder bevestigt dat het onrustig was... maar wist vanochtend vroeg niet te zeggen of er arrestaties zijn verricht. Turkije heeft een noodwet aangenomen die mensen vrijwaart van strafvervolging als ze vorig jaar hebben geholpen de koeppoging de kop in te drukken. Die onschendbaarheid gold al voor overheidsdienaren en nu ook voor burgers. De nieuwe wet kan er volgens critici toe leiden dat in de toekomst makkelijk opnieuw geweld wordt gebruikt tegen tegenstanders van de Turkse regering. Bij steeds meer kinderen worden allergieën vastgesteld na bloedonderzoek. In de regio Zwolle steeg het aantal positieve tests de afgelopen 20 jaar met bijna 10 Al jaren melden zich steeds meer kinderen in Nederland met allergische klachten, maar biologisch bewijs daarvoor ontbrak nog. Onderzoekers van de Isala-klinieken in Zwolle bestudeerden daarom de bloeduitslagen van ruim 18.000 kinderen van de afgelopen 20 jaar. Er werden vooral meer allergieën voor huisdieren en stofmeid vastgesteld. Het biologisch bewijs is van belang bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen. Automobilisten hebben de afgelopen avond een vrouw in een invalide wagentje van de snelweg gehaald. Ze zagen de brommobiel rijden op de A1 bij Amsterdam, reden de vrouw klem en begeleidden haar naar een tankstation. De politie prijst de automobilisten voor hun actie en zegt dat ze daarmee met gevaar voor eigen leven erger hebben voorkomen. Agenten hebben de vrouw veilig thuisgebracht. gebracht. Het weer, tweede kerstdag, begint onstuimig met buien en veel wind. Vanmiddag is het rustiger en schijnt ook af en toe de zon, maar een bui blijft mogelijk.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 Ja, ja, ja, kerstmis, kerstmis. Heel de poos zat onder stroom. Maar ja, met kerstverlichting kostte maar tien piek. Kerstkans, kip, konijnen en kalkoen. Garnalen, cocktail, kip met salmonella en meloen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. Met honderdduizend door elkaar drinkt word ik kerstmis, kerstmis.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 So fine, so fine. And everybody's running, getting something done. So little time and so much to do. I thought I'd write a note up to a Christmas tree to you, to you. Don't Christmas tree tonight. tonight. Put love, under the tree. Everybody around the world, wherever you may be, don't, forget, the love under the Christmas tree. country, everybody around the world, wherever you may be. So don't, don't forget, forget the love, the love under the Christmas. tree. under the Christmas tree. don't forget the love under the Christmas tree. ZFM. ZFM. so very, so very special. once again. the same tijd van het jaar met ZFM. ZFM. much as I can. I got the whole wide world lying in my hands.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 in a little bit of dynamite. The time is now to put my stress aside. I work all day and I work all night. I'm ready for a little change of appetite. Let's party on with freedom as my guide. I wanna feel alive and push myself to overdrive stuur jullie allemaal fijne dagen